uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn er morgen opnieuw stiptheidsacties. De FNV wil hiermee bereiken dat de werkdruk voor het KLM-personeel omlaag gaat. De actie begint om 9 uur en duurt tot 1 uur s middags. Vandaag hebben reizigers weinig hinder ondervonden van de acties. Omdat de rechter onlangs stakingen op Schiphol verbood... kiest de bond nu voor de stiptheidsacties. Drie mannen, onder wie één Nederlander, zijn door de Britse kustwacht opgepakt omdat op hun boot ruim een ton cocaïne werd gevonden. De boot werd in het zuidwesten van Engeland voor de kust onderschept. Volgens de Britten gaat het om een van de belangrijkste drugsvangsten ooit in het Verenigd Koninkrijk. Een 30-jarige inwoner van Goes is vanmiddag overleden tijdens een arrestatie. De politie was op een melding afgekomen dat een verwarde naakte man op straat liep te schreeuwen. Volgens de politie was de man niet aanspreekbaar. Om die reden werd pepperspray gebruikt om hem in bedwang te houden. Hij verloor het bewustzijn en overleed. De recherche stelt een onderzoek in waarbij ook omstanders worden betrokken. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben naast de bronzen medaille gegrepen op de Olympische Spelen. Ze verloren in Rio de troostfinale van de VS. De nummer 1 van de wereld versloeg Oranje in vier sets. Eerder verloren ook de Nederlandse handbalvrouwen de strijd om de derde plaats. Zij gingen onderuit tegen Noorwegen met 36-26. En in de eredivisie heeft Ajax thuis verloren van Willem II. In Amsterdam kwam Ajax al na één minuut op voorsprong, maar nog voor rust stond het 2-1 voor Willem II. Na rust werd niet meer gescoord. Het is de derde keer, nee, sorry, het is de eerste keer dat Ajax thuis van Willem II verloor. Landskampioen PSV won de uitwedstrijd van Pek Zwolle met 4-0 en in Kerkrade versloeg Vitesse Roda JC met 1-0. Dan nog het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, maar vooral langs de kust kunnen er buien vallen, soms met onweer.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 One time for the bad ones. You know the girl that don't never let you have none. I'll never let you handle. She better than my two-year-old. That agent number started off with the area code. But I know every guy in here let you know you the baddest thing they ain't never seen before. I, I came to the club with a G to blow. I spent it all in hope that I could take it home. Order a bottle or two just to holler at you. Order a bottle or two just to holler at you. Yeah. Hands all the way up now. Cause we taking it up now. Cause we taking it up now. Hands all the way up now. Cause we taking never let you handle. language of house music. baby, me a let I'll be Show.